Daardoor zijn meerdere gebouwen in de regio ingestort. Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen. De Japanse premier Kishida heeft duizend militairen ingezet om te zoeken naar overlevenden onder het puin. Het Meteorologisch Instituut verwacht nog meer bevingen, maar het tsunami-alarm is ingetrokken. Rusland heeft vannacht een record aantal drones afgevuurd op Oekraïne, dat meldt het Oekraïense leger. Het zou gaan om 90 drones. De Oekraïense luchtafweer heeft het merendeel onderschept. De aanvallen waren volgens het leger gericht op de haveninfrastructuur en woonwijken. In verschillende steden zijn zeker zes mensen omgekomen. President Zelensky herhaalde in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij de wapenproductie opvoert. Oekraïne wil komend jaar minstens 1 miljoen drones produceren. Rijkswaterstaat verwacht opnieuw een hoogwaterpiek. In Hoorn kwam gisteren het water nog over de kades en dreigde garages onder te lopen. De zandzakken die zijn geplaatst blijven liggen om ook de piek deze nacht te kunnen opvangen. Ook in andere gebieden met een hoogwaterpeil is de situatie nu onder controle... Maar het KNMI verwacht komende dag weer 15 tot 25 mm neerslag. Darter Michael van Gerwen is in de kwartfinales van de WK darts uitgeschakeld. Hij verloor met 5-3 van de Engelsman Scott Williams. Van Gerwen verloor niet eerder een set op weg naar zijn elfde kwartfinale op het WK. In 2014, 2017 en 2019 werd hij wel wereldkampioen. Williams gaat nu door naar de halve finale. Het is voor het eerst dat hij zover komt. Het weer vanuit het zuidwesten regen. De temperatuur daalt naar zo'n graad of 4. Komende dag is het wisselvallig, met veel regen en in de avond kans op zware windstoten.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 I can't wait for Christmas vacation. Cause that's the time when I can be with you. We'll kiss beneath the mistletoe and sleigh ride down the lane. And stop to write I love you on a frosty window pane. Christmas Eve we'll trim the tree together and dream a while the way that sweethearts do.